Zes uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Pakistan zijn bij de stad Lahore zeker 45 mensen gedood bij een zelfmoordaanslag. Het gebeurde bij een grenspost vlakbij India, waar dagelijks voor zonsondergang de vlaggen van beide landen worden gestreken. Vele tientallen mensen raakten gewond. Enkele uren na de aanslag werd de verantwoordelijkheid opgeëist door de Pakistaanse Taliban. De regeling die de NAM hanteert voor het afhandelen van aardbevingsschade deugt niet. Volgens de vereniging Eigen Huis moet er een nieuw protocol worden ontwikkeld... voor het onafhankelijke orgaan dat vanaf januari aan de slag gaat. De vereniging zegt dat de afhandeling van kleine schades goed gaat... maar dat bij grote en complexe schade mensen vaak lang moeten wachten... of verstrikt raken in een woud van procedures. De NAM zegt in reactie dat de huidige regeling opnieuw onder de loep wordt genomen... en zo nodig wordt aangepast. Landen moeten op den duur volledig stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. Onderzoekers schrijven in een VN-rapport dat de aarde anders verder opwarmt en er zware onherstelbare schade wordt aangericht. Volgens de onderzoekers moet volledig worden overgeschakeld op bijvoorbeeld zonne-energie en kernenergie. Bij protesten in de hoofdstad van Burkina Faso, Ouagadougou, zijn volgens ooggetuigen schoten gelost. De schietpartij was bij het hoofdkantoor van de staatstelevisie. In Ouagadougou zijn vandaag opnieuw duizenden mensen de straat op gegaan. Ze protesteren tegen de machtsgreep van het leger. President Comparoe vertrok vrijdag na dagen van protest. Daarna stelde het leger een interim-president aan, maar de oppositie is het daar niet mee eens. Kinderartsen pleiten voor een verkoopverbod van energiedrankjes aan kinderen jonger dan 13. In het jeugdprogramma ZEP Weekjournaal van de NOS en NTR zeggen ze dat de drankjes net als alcohol en tabak aan een leeftijdsgrens moeten worden onderworpen. Steeds vaker komen ze kinderen tegen die ziek zijn geworden van de drankjes. Sommigen krijgen er zelfs hartkloppingen van. In energiedrankjes zit veel suiker en cafeïne. Het weer vanuit het westen en zuiden neemt de bewolking toe en volgen er buien. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 12. Morgen is het vrij bewolkt, maar droog. Tegen de avond gaat het weer regenen. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NFC. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad vielen op de A1 richting Amsterdam bij Muidenberg 2 en op de A9 Alkmaar-Amstelveen voor het knooppunt Raasdorp 2 kilometer. A16 vanuit Rotterdam naar Breda, daar staat heel de dag al file voor de Moedijkbrug. Er zijn werkzaamheden op de brug en daarom is er maar één rijstrook open tot morgenochtend vroeg. Er staat nu 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.